Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat agenten die bepaalde objecten en gebouwen bewaken tegen terreuraanslagen beter moeten worden bewapend. Fractievoorzitter Zijlstra zegt dat de beelden in Parijs hebben laten zien dat een agent met een pistool kansloos is tegen een terrorist met een machinegeweer. De Kamer debatteert morgen over de Nederlandse veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslagen. De Eerste en Tweede Kamer hebben stilgestaan bij de aanslagen in Parijs. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat de aanslag op het weekblad Charlie Hebdo de westerse democratie in het hart raakt. Haar gedachten gaan uit naar de getroffenen en de nabestaanden en naar de hele Franse samenleving. In het oosten van Oekraïne zijn zeker tien buspassagiers omgekomen... bij een aanval op een militaire controlepost. Dertien mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten werd de controlepost door rebellen onder vuur genomen... toen de bus langs reed. De opstandelingen ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn. Het incident gebeurde in de regio Donetsk... waar Russische separatisten een eigen republiek hebben uitgeroepen. Minister Opstelte overweegt de invoering van een chip in kentekenplaten... om zo fraude tegen te gaan. Met een chip kan gecontroleerd worden of een nummerbord origineel is. Dat zij opstelde in de Tweede Kamer op vragen van het CDA. RTL Nieuws meldde gisteren dat criminelen de productie van kentekenplaten hebben gekraakt en ze nu zelf kunnen maken. Volgens opstelten zijn inmiddels de nodige maatregelen genomen. De huizenmarkt is vorige maand verder aangetrokken. Het hypothekendatanetwerk verwerkte toen namelijk bijna 29.000 nieuwe hypotheekaanvragen, 50% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee was december de maand met het hoogste aantal aanvragen ooit. Het netwerk verwerkt de hypotheekofferte aanvragen voor banken en andere hypotheekverstrekkers. Het weer, het is wisselvallig, ook morgen geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt dan ongeveer 5 graden. Donderdag kan het aan de kust gaan stormen. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A13 Den Haag-Rotterdam staat bij Delft 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda vervolgens. Tussen het Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein nog eens 3.